Zes uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een adviseur van de politie die afgelopen half jaar naar eigen zeggen... tientallen misstanden binnen de organisatie heeft gemeld... heeft zijn ontslag ingediend. Volgens politiecoach Karel Boers zijn de meldingen door de korpsleiding consequent genegeerd... schrijft NRC Handelsblad. Boers zegt tegen de krant dat binnen de politie een informeel leiderschap heerst... dat moreel en ethisch ontspoord is... De ex-coach heeft het over grove misstanden, zoals seksuele intimidatie, aanrandingen, discriminatie en valsheid in geschriften. Agenten zouden zich op het politiebureau vaak veel onveiliger voelen dan op straat. De politie in Gibraltar heeft de vier bemanningsleden van de olietanker Grace One op vrije voeten gesteld. Ze waren de afgelopen dagen aangehouden in het onderzoek naar het schip... dat ruwe olie uit Iran naar een raffinaderij in Syrië zou verschepen. Toen het schip vorige week langs Gibraltar voer... werd het daarom aan de ketting gelegd. Het is door Europese sancties verboden om olie aan Syrië te verkopen. Iran ontkent dat het dat van plan was... en is woedend over wat het een illegale kaping noemt. De hoorzitting in het Amerikaanse congres met speciaal aanklager Robert Mueller is een week uitgesteld. De Democraten en Republikeinen wilden meer tijd om hem te ondervragen over zijn onderzoek naar Russische beïnvloeding van de verkiezingen en de rol van Trump en zijn campagneteam. Mueller verschijnt nu op 24 juli in het congres. Het ministerie van Algemene Zaken blijft een jaar langer op het Binnenhof dan gepland. Eigenlijk zou het departement van premier Rutte vanwege de verbouwing van het Binnenhof volgend jaar zomer naar het Katshuis verhuizen. Maar dat wordt de zomer van 2021. Door de hoge eisen die gesteld worden aan de informatiebeveiliging zijn de werkplekken nog niet, niet op tijd klaar. Het weer. Het is vrijwel overal droog en een graad of 15. In het binnenland kan een mistbank voorkomen.